Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Iran kan weer olie exporteren en op andere manieren zaken doen met westerse landen. Dat zei de EU-buitenlandcoördinator Federica Mogherini in Wenen. De meeste economische sancties tegen Iran zijn per direct ingetrokken. Dat zei ze mede namens de VS en de Verenigde Naties. Kort daarvoor had het internationaal atoomagentschap geconcludeerd dat Iran aan alle voorwaarden heeft voldaan van de kerndeal van afgelopen zomer. Internationale onderhandelaars bereikten toen met Iran een akkoord over het sterk inperken van het Iraanse kernprogramma. Bij de aanval op een hotel in de hoofdstad van Burkina Faso is ook een Nederlander omgekomen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een man van 67. Volgens minister Koenders was hij in het land als vrijwillige hulpverlener. Bij de aanslag op het hotel in Ouagadougou kwamen zeker 28 mensen om het leven. De tak van Al-Qaeda in de Maghreb heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De Oostenrijkse bondskanselier Fayman heeft aangekondigd dat hij de grenscontroles gaat aanscherpen. Dat betekent dat alle vluchtelingen aan de grens worden gecontroleerd en dat arbeidsmigranten direct worden teruggestuurd. Hij zegt dat hij een voorbeeld neemt aan Duitsland. De vluchtelingen die willen doorreizen naar dat land zijn wel welkom, liet de bondskanselier weten. Islamitische staat heeft zeker 135 mensen geëxecuteerd in de Syrische stad Der al-Zor. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De moorden werden gepleegd in delen van de stad die officieel nog in handen zijn van de Syrische regering. Onder de slachtoffers zijn regeringsgetrouwe strijders en hun families. Het observatorium zegt dat onder de doden zeker 80 strijders of militairen zijn. De rest zijn burgers. In de Eredivisie zijn nu drie wedstrijden gespeeld. Pek Zwolle heeft thuis met 5-2 gewonnen van Heerenveen. Vitesse won uit met 2-0 van Cambuur Leeuwarden. AZ heeft in Kerkrade een 1-0 overwinning behaald op Roda JC. En de Graafschap tegen Excelsior werd 2-0. Het weer verspreidt over het land buien met sneeuw of natte sneeuw. Het vriest bovendien licht, daardoor is er grote kans op gladheid. Morgen overdag geregeld zon, het wordt tussen de 0 en 3 graden.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 And in my house, there is only house music. But I into sound, sound, sound. DJ Superstar Chiavistelli. This is My House, the radio show. it on. inside The bright white light is shining down on me. I'm walking round again, avoiding any accountability.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 We have, out, get me out, get me out to die. Get me out, get me out, get me out to die. Get me We have, we have, get me out to to die. Thank you. Capistelli. DJ Capistelli. You are listening to my house.